De snelweg is urenlang in beide richtingen afgesloten geweest. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Volgens de politie wordt er gezocht naar inzittenden van een betrokken voertuig. Die zouden de benen hebben genomen na het ongeluk. Bij de aanrijding waren tenminste zeven auto's betrokken. De A2 van Den Bosch richting Utrecht is nog gesloten voor alle verkeer. President Trump heeft wederom gratie verleend aan oud-medewerkers. Het gaat om ex-campagneleider Paul Manafort en Roger Stone. De belangrijkste veroordeling in het Ruslandonderzoek vaagt Trump hiermee weg. Het is de tweede keer in twee dagen dat de president een groep mensen gratie verleent. In totaal gaat het nu om bijna 50 mensen. Paul Manafort zat een celstraf van 7,5 jaar uit voor belasting en bankfraude... voor een zaak die voortvloeide uit het Ruslandonderzoek. De Nederlandse zakenman Gus Kouwenhoven, die veroordeeld is voor wapenhandel... mag Zuid-Afrika uit worden gezet. Dat zegt het Hoge Rechtshof van Zuid-Afrika. Kouwenhoven woont in Kaapstad. Half november werd hij tot ongewenst persoon verklaard en werd zijn visum ingetrokken. Kouwenhoven is in Nederland in 2017 bij verstek veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf... voor illegale wapenhandel en oorlogsmisdrijven in Liberia. Volgens een woordvoerder van premier Johnson is een post-Brexit-akkoord over handel en veiligheid tussen de Europese Unie en Downing Street binnen handbereik. Britse media schrijven dat er een document op tafel ligt van 2000 pagina's. Johnson en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen... zouden nog voor de kerstdagen hun handtekening willen zetten. Het weer op de meeste plaatsen valt vanochtend regen. De temperatuur ligt tussen de 3 en 6 graden. Later vanochtend wordt het droog en breekt de zon af en toe door. Bij een stevige noord-noordwestenwind wordt het dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is de N242 Middenmeer Alkmaar dicht tussen Heergewaard en de Ring Alkmaar.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 Een brexit-akkoord tussen de Europese Unie en Downing Street ligt binnen handbereik. Britse media schrijven dat er een document op tafel ligt van 2000 pagina's. En president Trump heeft wederom gratie verleend aan oud-medewerkers. Het is de tweede keer in twee dagen dat de president dit doet. In totaal gaat het nu om bijna 50 mensen. Het weer op de meeste plaatsen regen. Later vanochtend wordt het droog en breekt de zon af en toe door. Bij een stevige noord-noordwestenwind wordt het dan een graad of 7.